This is Star to Radio. Goedemorgen en welkom bij Radio Barbier. Welkom bij Terug naar de 80s. Het uurtje waarin we de discowal afstoffen, de schoudervullingen bovenhalen en de cassettebandjes nog één keer omdraaien. Ik ben Matjas en de komende 60 minuten duiken we in dat geweldige decennium vol sinds haarlak en legendarische hits. Zet je schrap, we beginnen met een klassieker die nooit oud wordt. say Wist je dat Take On Me drie keer werd uitgebracht voordat het een hit werd? Soms is volhouden alles en dat gold zeker in de jaren 80. Toen moest je letterlijk bandjes spoelen als je iets nog eens wou horen, maar dat nemen we er graag bij. En van Noorwegen springen we naar Engeland, naar een band die neon letterlijk in hun DNA had. Hier is Don't You Want Me van The Human League. van The Human League. Een nummer dat over een mislukte romance ging, maar ondertussen miljoenen mensen samenbracht op de dansvloer. Dat is ook iets typisch jaren 80. Zelfs liefdesverdriet had een synthesizer. En over liefdesverdriet gesproken, onze volgende artieste schreef een van de meest herkenbare, herkenbare power ballads ooit.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 De dokter was kwaad, maar de wereld kreeg er een icoon bij. Moraal van het verhaal: soms loont het om eigenwijs te zijn. En nu een nummer dat zelfs vandaag nog op elk trouwfeest opduikt: Billie Jean van Michael Jackson. Jackson's Billie Jean was in de jaren 80 zo'n hit dat zelfs MTV niet anders kon dan het clipje te draaien. Gelukkig maar, want sindsdien was popmuziek nooit meer hetzelfde. En over grenzen verleggen gesproken, de volgende band kwam uit Ierland en bracht een boodschap van vrede. Hier is U2 met With or Without You. Or Without You van U2. Het nummer dat menig tiener in de jaren 80 liet wegdromen. En geef toe, als je dit hoort op de radio tijdens een nachtelijke autorit, dan lijkt de wereld even een videoclip. Van dromerig naar dansbaar dan, want de volgende dame was de koningin van de 80s dancefloor. Hier is Cindy Lauper. Girls just want to have fun. Girls Just Want to Have Fun. Cindy's kleurrijke stijl en hoge stemgeluid maakten haar een van de eerste echte pop-iconen. En wist je dat Prince haar later nummers stuurde omdat hij haar zo goed vond? Dat zegt genoeg. Op een donkere avond in het Vaasland. Hé, hey, pst. Hier hangt ook weer zo'n beveiligingssysteem van Wasland Security. Kom, we zijn Ribbe de Bie. Waasland Security. Geef inbrekers geen kans. Maak een afspraak op waaslandsecurity.be. Doe het vandaag nog. Een rust, De zekerheid van zorgeloos rijden. Nieuw bericht ik ben al aangekomen op de camping. Hè. Ik zit hier tussen allemaal Zweedse studenten op sportkamp. Hé, <laughs> hey, hallo, alles schuim met hey. <laughs> Zeg, en het gaat nog altijd in een garagist gevallen voor je not gang te krijgen. Want morgen zijn die hier weg, hè? Nee. Overos, de zekerheid van zorgeloos rijden. Bel 03 774 1385 en kom langs bij Renault in de Hoogstraat te Basel. Renault Verhulst, de zekerheid van zorgeloos rijden. Beeld je zorgeloos wonen in, maar ook besparen door krachtige isolatie. Vrijheid in design en kleurkeuze. Ecologisch verantwoord. Op aluminium kan je rekenen. Je leven lang. Een product op jouw maat gemaakt. Door een vakman in jouw buurt.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 I can call you Daddy. Simon, You Can Call Me L. In de clip zie je Chevy Chase zijn lippen laten bewegen in plaats van Paul Simon zelf. Dat was geen foutje, Simon vond het gewoon hilarisch. De jaren 80 waren tenslotte niet alleen muzikaal, maar ook heerlijk vreemd. En vreemd of niet, deze volgende artiest bracht kleur in elk decennium. Purple Rain van Prince. Yes, schreef Purple, Purple Rain, sorry, oorspronkelijk voor als een country duet met Stevie Nicks. Tot ze zei, ik weet niet wat ik ermee moet doen. Nou, gelukkig heeft hij het voor zichzelf gehouden. En nu even de haren toeperen, want dit is de soundtrack van de dansvloer. Hier is Footloose van Kenny Loggins. Clues was eigenlijk gebaseerd op een waargebeurd verhaal van een stad waar dansen verboden was. Gelukkig kunnen wij hier wel losgaan, zeker op de radio. En van dansen naar dromen, tijd voor wat romantiek uit 1986. Take My Breath Away van Berlin. My Breath Away. Die herken je natuurlijk uit Tonken. Fun fact, Tom Cruise haatte het lied eerst, tot het een Oscar won. Toen vond hij het plots geweldig, uiteraard. En nu iets ruiger. De band die rock en poëzie combineerde, The Police. Every Breath You Take. Veel mensen denken dat Every Breath You Take een liefdesliedje is. Maar Sting schreef het over obsessie en controle. Toch blijft het romantisch klinken. Typisch jaren 80. Donkere tekst, vrolijke melodie. Ja, Matthias, ik denk dat die vrolijke melodie dat dat wel de soundtrack van vanochtend was. Hè? Wat vond je ervan? Wel, uh, Thibaut, ik vond het fantastisch om hier uh, eens radio te mogen maken. Dus eh, absoluut dank daarvoor. Je hebt het supergoed gedaan en ik hoop dat we jou binnenkort terug mogen horen. Hè? Ik hoop het zeker en vast ook. En ik hoop dat de luisteraar er heel veel plezier heeft aan gehad. Dat denk ik zeker en vast. Oké, super. En we sluiten af met een knaller waar de hele wereld op meezong. Hier is Wake Me Up Before You Go Go van Wham. daarmee zijn we weer geland na een uur vol glitter, haarlak en hits. Dit was terug naar de 80s. Ik ben Matjas en ik hoop dat je net zo genoten hebt als ik. Volgende week duiken we misschien de 90s in, maar nu, laten we eerlijk zijn, de jaren 80 blijven onweerstaanbaar. Tot de volgende keer en keep on dancing. start to radio.